vliegtuig klapte door zijn voorste wiel, viel op zijn neus en moest met een hijskraan worden weggetakeld. En in Eindhoven botste een toestel van Ryanair tijdens het taxiën op een ree. Het toestel raakte licht beschadigd. De ree heeft de botsing niet overleefd.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 Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Zittend president Bakbo van Ivoorkust is bereid te onderhandelen met zijn rivaal Ouattara. Ook heeft hij toegezegd dat hij de blokkade zal weghalen rondom het hotel waar Ouattara zit. Dit zeggen vertegenwoordigers van de West-Afrikaanse landen die in Ivoorkust proberen een einde te maken aan het conflict tussen de twee. Dat ontstond na de presidentsverkiezingen in november toen die door Ouattara werden gewonnen. President Bakbo weigert af te treden omdat er zou zijn gefraudeerd. Ouattara heeft Bakbo nu een waardige aftocht gegarandeerd als hij zijn verkiezingsnederlaag toegeeft. Het is nog niet duidelijk wanneer de onderhandelingen in Ivoorkust beginnen. De provincie Limburg wil meer geld om de dijken te verbeteren. Volgens de provincie zijn veel dijken in Limburg onveilig en niet hoog genoeg. Twee Limburgse waterschappen hebben onderzoek gedaan naar het overstromingsgevaar van de Maas... en stellen dat niet altijd wordt voldaan aan de wettelijke veiligheidsnormen. Het rapport is nu gestuurd naar staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. De provincie Limburg vraagt hem meer geld te geven. De extra bescherming van de dijken moet klaar zijn in 2020. In de regio Nijmegen zijn eind december twee kinderen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep, onder wie een kleuter. Dat heeft het RIVM gezegd. Volgens het RIVM is het toeval dat de twee kinderen allebei uit de omgeving van Nijmegen komen. In totaal zijn er in Nederland nu 65 mensen overleden aan het H1N1-virus. De spelers en de begeleidingsstaf van Feyenoord hebben vanmiddag bij het standbeeld van Koen Moulijn een eerbetoon gebracht aan de overleden voetballer. Moulijn overleed vannacht aan de gevolgen van een herseninfarct. De uitvaart van Moulijn is komende zaterdag. De spelers en de staf moeten de uitvaart missen omdat ze vrijdag voor een trainingskamp vertrekken naar Oman.